Michel Koenen met het NOS-journaal. Noord-Korea claimt een niet-intercontinentale raket past. Het staatspersbureau heeft foto's vrijgegeven van leider Kim Jong-un... die het wapen inspecteert. Daarna zou het op een lange afstandsraket zijn geplaatst. Het Stalinistische land claimt dat het wapen een vernietigende kracht heeft... van honderden kiloton TNT. Vorig jaar claimde Pyongyang al een kernproef te hebben gedaan met een waterstofbom. Experts betwijfelden dat toen... Vorige week schoot het land nog een raket over Japan heen... waarvan experts zeggen dat die krachtig genoeg leek om een kernkop te dragen. President Trump is voor de tweede keer deze week op bezoek in de Amerikaanse staat Texas. Hij bezocht samen met zijn vrouw Melania een aantal opvanglocaties... in de door orkaan Harvey zwaar getroffen stad Houston. Hij deelde daar onder meer maaltijden uit. Na het eerste bezoek van de Amerikaanse president was er kritiek... omdat hij toen geen slachtoffers van de overstromingen bezocht. In het noordoosten van Frankrijk zijn 15 mensen gewond geraakt door blikseminslagen op een festivalterrein. Twee bezoekers zijn er slecht aan toe. De man van 44 en een vrouw van in de 60 hebben brandwonden opgelopen. Onder de gewonden zijn ook kinderen die in een tent schuilden tijdens de storm. Na de blikseminslagen zijn de festivaloptredens afgelast. En tennisser Fabio Fognini is vanwege wangedrag uitgesloten van verdere deelname aan de US Open. De Italiaan krijgt de straf omdat hij afgelopen dinsdag tijdens een wedstrijd... onder meer een paar keer de vrouwelijke umpire beledigde. Na zijn schorsing krijgt de tennisser ook een boete van 20.000 euro. Op Twitter heeft Fognini zijn excuses aangeboden. Het weer nog. Vannacht lokaal kans op nevel en mist. Het koelt af tot zo'n 7 graden. Overdag zonnige periode en het noorden valt een enkele bui. Verder is het overwegend droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show. Carlsberg, Mainline, Cashback, Hot Top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow.